Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. De advocaat zegt dat de chauffeur zich niets meer van het ongeluk kan herinneren. Het was al tijden bekend dat hij epilepsie had... maar hij had volgens een advocaat al jaren geen aanval meer gehad. Hij zei, zou pas in de politiebus weer bij zinnen zijn gekomen. Het politieonderzoek loopt nog en de chauffeur zit nog vast. Een basisschoolleraar uit Heusden in Noord-Brabant... heeft volgens het OM stiekem naaktfoto's gemaakt van kinderen. De man zit sinds een maand vast. Volgens het OM had hij de opnames niet gemaakt op de school waar hij les geeft. Waar de man de foto's wel maakte is niet bekend. De verdachte van de steekpartij in Canada is mogelijk gespot. De inwoners uit de buurt van dat gebied worden opgeroepen een schuilplaats op te zoeken. Volgens een Canadese omroep is er veel politie in het gebied en wordt een huis omsingeld. De man is op de vlucht na een reeks steekpartijen waarbij tien mensen omkwamen. Zijn medeverdachte werd eerder dood teruggevonden. En Michael vond vandaag een bijzondere inbreker in zijn huis. Een verzwakte egel. Achter de piano zagen we wat lamellen ritselen. En eh, toen, vonden we dat beestje. En hij is niet de enige. Vanwege de droogte is er te weinig eten voor de dieren. En daardoor is het erg druk bij de egelopvang, schrijft RTV Utrecht. Er worden dagelijkse egels gebracht die dringend hulp nodig hebben. En dit is het drukste seizoen, want er worden nu ook veel kleintjes geboren. En dan nog het weer. Het is nog warm, hier en daar wat buien. Morgen vooral zonnig, dan tussen de 22 en 27 graden.